Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het aantal grote amputaties is in de coronaperiode gestegen... blijkt uit een rondgang langs 17 ziekenhuizen door de NOS. De gebruikelijke zorg kwam stil te liggen. Oudere patiënten bij wie een teen zou worden geamputeerd... werden niet geholpen, waardoor er later een veel groter deel van hun been moest worden afgezet. In het Amphia ziekenhuis in Breda steeg het aantal grote amputaties... van gemiddeld 15 naar 42 nu. De afgelopen 24 uur werden er bij het RIVM 457 nieuwe positieve coronatesten gemeld. Dat is het laagste aantal in 2,5 week. Vorige week waren er gemiddeld ruim 600 besmettingen per dag. De meeste besmettingen zijn in Amsterdam en daar lopen de besmettingen nog wel op. Zo'n duizend mensen hebben op het Malieveld in Den Haag betoogd tegen de coronamaatregelen, zoals een mondkapje en anderhalve meter afstand houden. De burgemeester had vooraf gewaarschuwd dat de politie en de ME zouden ingrijpen als mensen zich niet aan de regels zouden houden. Problemen waren er niet. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk demonstreren honderdduizenden mensen tegen president Lukashenko. Ook in andere steden gaan mensen de straat op. De politie waarschuwt dat er geen toestemming is voor die demonstratie. En president Lukashenko zegt dat de protesten door het buitenland zijn georchestreerd. In Sint-Michels-Gestel is het onderzoek naar de dood van een gemeenteraadslid nog in volle gang. Gisteravond werd PvdA-fractieleider Jack de Vlieger doodgevonden in de garage van zijn huis. De politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is van een misdrijf. Gisteravond werd ook een verdachte aangehouden en die wordt nu verhoord. Wielrenner Mathieu van der Poel is Nederlands kampioen op de weg geworden. In Trenten was hij veel beter dan zijn concurrenten. Niels Eekhoff werd tweede op anderhalve minuut. En nummer 3 Timo Rozen deed er ruim drie minuten langer over dan Van der Poel. In 2018 werd hij ook al Nederlands kampioen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk ook met onweer. En de temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen zijn er buien. In de loop van de middag wordt het wat droger en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 En autopech? Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Daarom nu Wegenwacht Europa Standaard met 20% korting. Dan is de beste hulp, ook in het buitenland, altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl slash Wegenwacht. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.